Zes uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. De CDA-fractie wil het tipgeld voor de opsporing van gevaarlijke criminelen... verhogen naar maximaal 5 miljoen euro. Dat zei Kamerlid Van Dam vandaag... naar aanleiding van de moord op advocaat Dirk Wiersum. Het tipgeld voor het vinden van de voortvluchtige Ridouan Taghi en Said Razouki... die mogelijk achter de moord op Wiersum zitten, is nu 100.000 euro. VVD en PvdA zijn het ermee eens dat de beloning omhoog mag. Oud-president Ben Ali van Tunesië is overleden in Saoedi-Arabië... waar hij in ballingschap leefde. Hij was meer dan twintig jaar aan de macht in Tunesië... en werd acht jaar geleden afgezet na felle protesten. Die protesten begonnen nadat een ex-student zichzelf in brand had gestoken... omdat hij zonder vergunning geen fruit mocht verkopen. En dat wordt beschouwd als het begin van de Arabische lente. Tunesische rechters veroordeelden Ben Ali later bij verstek... voor machtsmisbruik en corruptie. Warenhuisketen Hudson's Bay vertrekt eind dit jaar uit Nederland. Het bedrijf heeft 15 filialen waar zo'n 1400 mensen werken. Een paar weken geleden lekte al uit dat alle winkels zouden sluiten... maar het bedrijf wilde dat toen niet bevestigen. Hudson's Bay leed een verlies afgelopen kwartaal van 317 miljoen euro... waarvan 47 miljoen euro bij de Europese winkels. In september 2017 opende het Warenhuis de eerste zaken in Nederland. En de Britse koningin is ontstemd over een uitspraak van oud-premier Cameron, zegt een bron tegen de BBC. Hij onthulde in een documentaire van de omroep dat hij koningin Elizabeth om hulp heeft gevraagd in de aanloop naar het Schotse onafhankelijkheidsreferendum in 2014. Het is vanuit haar positie ongewenst dat de koningin zich in politieke kwesties mengt. Het weer, het klaart vanavond verder op en het blijft vrijwel overal droog. De temperatuur daalt naar 2 tot 5 graden met lokaal kans op mist. Morgen is het droog met meer zon, dan wordt het 17 tot 20 graden. Dit weekend wordt zonnig en nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De files met de meeste vertraging op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Muiden 6 kilometer kost je net aan een kwartier... Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag voor knoop het Burgerveen 7 kilometer. Daar is de vertraging 20 minuten. En op de A27 van Almere naar Gorkum tussen Hilversum en knoop het Lunette 8 kilometer. Ook daar zo'n 20 minuten op onthoud.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 ZFM. This is the real thing. En dat is één ding wat volgens mij David Molenburg vanavond denkt. This is the real thing. David Molenburg, onze nieuwe burgemeester. Vanavond wordt hij geïnstalleerd. Mijn naam is Walter Sans, ik ben er tot 8 uur bij. We gaan live gaan we de installatie van de nieuwe burgemeester uitzenden. En tot die tijd draaien we gewoon lekker wat muziekjes. En schakelen straks over naar de raadzaal... waar de commissaris van de Koningin, nogmaals gezegd... David Molenburg als nieuwe burgemeester van Zandvoort installeert. En nu eerst James Ingram. Compliment what she does. Send her roses just because. If it's violent. all Find 100 Ways. Ja, nog een half uur en dan hebben we een nieuwe burgemeester. David Molenburg wordt dan geïnstalleerd door de commissaris van de Koningin. En dan denk ik altijd, wat zou Nick Meijer, onze oude burgemeester, nu denken? Nog een half uurtje en dan is het voor hem voorbij. Nou ja, wij zijn er in ieder geval bij vanavond. We zenden de installatie live uit en die kun je hier via ZFM horen. En tot die tijd muziek, waaronder deze van Santana. allernieuwste Santana hier bij ZFM... waar we wachten op de installatie van de nieuwe burgemeester om 7 uur. Tot die tijd, lekkere muziek. Waaronder deze, wat rustiger, van Gregory Porter. Your colors fade, but not the color of your jeans. You wear a hat with pretty swirls, the envy of the other girls. You change your shades before our day turns into eve. Think I better let it go. Think I better let it go. Cause I'm thinking I'm last year's runway passion. No longer in fashion, but I find myself obsessed We're never caught in picture frames. The paparazzi know our names. They know like fashion. Our love is not for real. The weather's fine, but in your mind you need that flair, and so you wear big blue fur and feathered hair to fit your skin. Think I better let it go think I better let it go Cause I'm thinking I'm last year's runway passion No longer in fashion And I find myself obsessed With how you dress And whom you see when you're without me Yes, I find myself obsessed with how you dress and whom you'll see when you're without me. go Think I better let it go Cause I'm thinking I'm last year's runway passion No longer in fashion And I find myself obsessed With how you dress And whom you see when you're without me Oh, I find myself obsessed with how you dress and whom you'll see when you're without me. Yes, I find myself obsessed with how you dress and whom you'll see when you're without me. Ba-dum, boom, bum, ba-dum, ba-dum. boom boom boom, fado, boom boom boom boom boom, boom, boom, boom, boom boom boom boom, boom, boom, Fado, fado, boom boom boom boom Fado, fado, boom, boom, boom, boom, boom boom boom boom boom boom, boom boom, boom, dom, bom, boom, boom boom boom boom boom, boom boom vom pom, vom. Ja, Gregory Porter en Hoor die Bas. En ik weet zeker dat onze nieuwe burgemeester daar ook van houdt. Want die speelt namelijk zelf bas. Ja, en dan gaan wij door met... Eh, we hebben nog ruim 20 minuten te gaan.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 Take me to New York, I'd love to see LA. seven guy who's just my type. Like the way he's speaking, his confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but I'm going to like what's underneath it. And no, I ain't been to MIA. I heard the Cali never rains, and New York's wide awake. First, let's see the West End. I'll show you to my brethren. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday.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 dat Haarlem en Zandvoort echt apart blijven. Zandvoort blijft Zandvoort. Dat zei hij al in ons gesprek bij Goedemorgen Zandvoort hier op ZFM. Maar kwam dus uit Haarlem. Hij is eh, wethouder geweest in de, in de Ronde Venen. En eh, is nu zelfstandig adviseur. En vanaf, nou, en dit kwartier, 20 minuten... Dan, eh, dan wordt hij geïnstalleerd als onze nieuwe burgemeester. David Molenburg, nieuwe burgemeester van Zandvoort. En tot die tijd gaan wij door met Michael Kiwanuka. Can't see my 20,000 gold. I hundred million, maybe More than I could ever see. I feel ashamed. Spending cause I'm all alone. Girl, I wanna make you mine. Can't you give your heart to me? I would give you every dime. You're more than I could ever be. money, money, daar gaat het natuurlijk over. En daar zal David Molenberg ook heel veel mee te maken krijgen. Maar ja, money don't matter tonight. Dit is Prince. En nog een klein kwartiertje en dan schakelen we over naar de raadzaal... voor de installatie van burgemeester Molenburg. respect for money is true. That's why. Nobody Don't Matter Tonight, Prince. Ja, nog 10 minuten en dan begint die speciale raadsvergadering... waarin de burgemeester geïnstalleerd wordt. Tot die tijd blijf ik bij je. Tot we verbinding hebben met het gemeentehuis. Onder andere met deze plaat. Herman Brood, Still Man Brood, Still Believe. Goed om weer eens te horen. Ja, zes minuten nog. En als het goed is, gaat dan de verbinding over met het gemeentehuis... voor de installatie van David Molenburg als burgemeester. De commissaris van de Koningin zal erbij zijn. Die zal dat eh, allemaal doen. we zijn heel benieuwd hoe die ceremonie gaat. En natuurlijk is ZFM erbij. We zetten het live uit. We zullen daarna ook reacties verzamelen op de receptie. En die hoor je allemaal hier op ZFM. En tot die tijd, muziek Waaronder deze van Bobby Womack. I was the third brother of five Doing whatever I had to do to survive I'm not saying what I did was alright Trying to break out of the ghetto was a day-to-day -day fight been down so long, ain't nothing crossed my mind. But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do till you put under pressure. Cross 110th Street is a hell of a tester. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman next week. Across 110th got one more thing I'd like to talk to you about right now. Hey, brother, there's a better way out. Shorting that coke, shooting that dope man you're copping out. Take my advice, it's either live or die. You got to be strong if you want to survive. The family on the upper side of town will catch hell if without a ghetto around. In every city you find the same thing going down. Harlem is the capital of every ghetto town. Let me sing it. Falls under the street. Pimps trying to catch a woman that's weak. Across a hundred Bobby Womack was dat. 110th Street. En ondertussen kijk ik naar de raadzaal. Ik zie de eerste raadsleden binnenkomen. Ik zie al mensen van de pers. Ik zie een fotograaf. En het kan niet lang meer duren. En dan gaat ook het geluid open en kunnen we volgen wat er in de raadzaal gebeurt. tot die tijd, Gladys Knight en de Pips. So he's leaving. bijna 8 uur. We hebben vanavond geen journaal. We zijn live bij de uitzending van de installatie van David Molenburg als nieuwe burgemeester van Zandvoort. De raadzaal is bijna helemaal vol.